Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse extra gaan belasten. Het is het zoveelste hoofdstuk in de bekoelde handelsrelatie tussen China en de VS. Maandag voerde China importheffingen in op een aantal Amerikaanse productie... als reactie op de belasting die Trump instelde op staal uit China. Met de nieuwe China-tax wil Trump 50 miljard dollar binnenhalen. Onder de ruim duizend producten zitten onder meer industriële robots... en apparatuur voor telecommunicatie. Bij een schietpartij op het hoofdkantoor van YouTube in Californië zijn vier mensen gewond geraakt. De schutter, een vrouw, heeft zichzelf daarna van het leven beroofd. De gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis, Eén daarvan verkeert in kritieke toestand. De politie zoekt uit wat er is gebeurd. Er werken zo'n 1700 mensen op het hoofdkantoor van YouTube. Duizenden meldingen over kinderporno blijven op de plank liggen... omdat de recherche het werk niet aankan. dat meldt RTL Nieuws. In 2012 werd het aantal rechercheurs dat onderzoek doet naar kinderporno verdubbeld... maar het aantal meldingen is sindsdien verachtvoudigd. De politie zegt in een reactie dat er altijd actie wordt ondernomen... als het erop lijkt dat het misbruik nog steeds aan de gang is. In Baarn is tijdens een rijles een lesauto in brand gevlogen. Dat gebeurde toen de auto geparkeerd stond en de rijschoolhouder zijn leerlingen haar eerste instructies gaf. Het is niet bekend hoe het kan dat de vlammen ineens uit de motorkap sloegen. De brandweer wist uiteindelijk de wagen te blussen. Het weer dan nog, het is wisselvallig. Vannacht klaart het even op, maar in de ochtend opnieuw buien, mogelijk met hagel of onweer.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 Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me I give you all of me.